Volgens de BBC hebben drie mensen het niet overleefd. Het ziet er dus niet goed uit, zegt onze correspondent. De Britse lokale media hebben het wel over een groot incident... waarbij de Franse en de Britse kustwacht eh, betrokken zouden zijn. Er zouden zo'n 30 mensen op die boot hebben gezeten, horen we. Ehm, verschillende reddingsboten zijn er nu bij betrokken. Ook een vissersboot die helft, er zijn helikopters. Ze zijn dus allemaal druk bezig om mensen uit zee te halen. Het water is is ijskoud, dus de hoop op overlevenden is klein. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij WhatsApp-fraude, hackaanvallen en andere soorten cybercrime. Vorig jaar was in bijna de helft van de zaken iemand van 21 jaar of jonger betrokken. In 2018 was dat nog een derde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de daders soms niet door hoe ernstig hun acties zijn. De Nederlandse estafette-zwemmers hebben bij het WK Zwemmen in Melbourne, Australië, een flinke tik op hun neus gehad. Ze zijn hun wereldtitel kwijtgeraakt aan Amerika. Ook zwommen de Amerikanen het record dat op naam van Nederland stond aan Flarden. En alsof dat nog niet genoeg was, werden de Nederlandse zwemmers ook nog eens gedisqualificeerd. Een van hen ging te vroeg weg van het startblok. En 2,5 miljoen Nederlanders hebben dit gezien. Hier komt Messi en die ramt erin. Argentijnen wonnen gisteravond de halve finale van het WK. Tegen wie ze zondag de finale spelen is nog niet duidelijk. Dat wordt Frankrijk of Marokko. En sinds Marokko de halve finale van het WK haalde... is het topdrukte bij deze vlaggenfabriek. Het is, eh, is dit weekend echt losgebarsten. De Marokkaanse vlag is normaal gesproken niet een hardloper van ons. Eh, maar afgelopen weekend hebben we al zeker vijf keer zoveel vlaggen als dat we normaal in een jaar verkopen verkocht van de Marokkaanse vlag. Vanavond om 8 uur zal er flink mee gewapperd en gezwaaid worden. Dan trapt Marokko af tegen Frankrijk. Het weer is nog steeds behoorlijk fris met overal temperaturen onder nul. In het zuiden zijn er wolken, verder opnieuw flink wat zon. En vanmiddag temperaturen rond het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er vielen op de A2 in de regio, Amsterdam richting Utrecht, tussen Maarsen en de Leidse Rijn. Tenol, hier heb je een kwartier op onthoud.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Zigo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. seconde terug. door het vuur gaan, maar je maakt me kapot. Het is net of ik tegen een muur praat, tenminste alsof. Zouden toch voor elkaar door het vuur gaan? Ik zou je nooit zo laten staan. En onder laten gaan. Zomaar een streep door ons verhaal Ik ben vandaag begonnen met The House of the Rising Sun van The Animals. Gevolgd door IJskoud van Roxanne Hazes. En ik ga door met Blooming. Good Morning Freedom. Good morning world, it's a brand new day. for me van naasten van mensen met autisme. We delen ervaringen en vinden steun en inspiratie bij elkaar. Meer informatie en aanmelden via Esther Madeira 06 19 94 9748 06 19 94 9748 of e-mailadres e.madeira plus.zandvoort.nl e.madeira at plus.zandvoort.nl.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 Men wilde een Indiaans klikkend nummer dat herinneringen op zou roepen aan El Condor Pasa van Las Incas. Dan wel Simon Carfunkel, een hit uit 1970. De hit Argentina, het werd een nummer 2 hit, was al spoedig een feit. Daarop werd een heel gelijknamig album uitgebracht dat eveneens goed verkocht. Desalniettemin was de deelname van Nederland aan de wedstrijden in het dictatoriale land omstreden. Hier is Conquesta door met Argentina. naar het leukste radiostation van Nederland. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. Yes, it's true that I'm not the man I used to be. Oh, I still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. and the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Don't take your love to town. leaving now, cause I just heard the slamming of the door. The way I know I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. take your love to town. sakes, turn around. Dit was Kenny Rogers met Ruby, Don't Take Your Love to Town. Afgelopen donderdag was de uitzending van de beste zangers ten behoeve van kinderkankerstichting Kika. Bij deze doe ik een oproep om deze stichting te steunen, die onderzoek doet naar kanker bij kinderen. Doe alsjeblieft een donatie, hoe klein ook, alles is welkom. Dan kunt u doen via website www.steunkika.nl of via telefoonnummer 0800 1303. 0800 1303. Namens deze kinderen, dank u wel. Van deze uitzending laat ik u een mooi plaatje horen. Jezelf zijn. Jaap Rezema en Maria Viselier. doet je zoveel pijn. Ooit komt de dag dat de zon weer schijnt. Dit was Salvatore Ademo met Neige. We doen in een ontspannen sfeer simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Deze les is voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kan staan. Deelname op een stoel alleen is natuurlijk ook mogelijk. En dat is op vrijdag, elke maandag en vrijdag van half tien tot half elf. 2,50 per les, inclusief koffie en thee na afloop. Alleen helaas betalen per pin. De eerste les, een proefles, is gratis. Aanmelden vooraf is niet nodig. Maak eventueel een afspraak via telefoonnummer 023 3040700. 023 3040700. En dat telefoonnummer is alleen in de ochtend bereikbaar.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 Een team wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam deed in 2015 een experiment. Na het uitvoeren van een ingewikkelde opdracht kreeg de ene groep proefpersonen foto's van bebouwingen, straten en huizen te zien. Terwijl de andere groep plaatjes van parken en bos bekeek. Bij de groene groep werd een duidelijk lager stressniveau gemeten. De onderzoekconclusie luidde dan ook... kijken naar groen helpt te ontspannen en te herstellen naar stress. Volgens Agnes van den Berg, hoogleraar natuurbeleving... aan de Rijksuniversiteit van Groningen... komt het door de vormtaal van bloemen, planten en bomen. Die trekken de aandacht zonder dat je er moeite voor hoeft te doen... omdat er veel herhaling in zit. De bladeren zijn bijvoorbeeld allemaal hetzelfde... En dat werkt rustgevend, in tegenstelling tot frutsels en prolalia. Die hebben allerhande kleuren en vormen en zorgen daarom juist voor een overload aan prikkels en overstimulatie van de zintuigen. Hun uitwerking is daarom verre van rustig. Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. When you are 18, you're a man who is ready, who is strong and who's steady. You know what I mean. When you are 18, then you should be respected And you don't need protected When you are 18 When you are 18 You are braver and bolder Than that crowd who are older You know who I mean Cause when you are 18 with all those years to prepare you There's nothing can scare you When you are 18 I'm ready to travel To follow my star To the places I've been dreaming of life And I know that I'm ready for love But when you are 18 They say love's complicated And so overrated You know what I mean When you are 18 They say wait and don't worry and hey about your hurry, cause you're only 18. volgens Anneke van Giesbergen met White Roses, gevolgd door Celtic Thunder met When You Are 18. Ook samen is een plek voor ontmoeting en gezelligheid in Zandvoort Noord. Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u bij Ook Samen van half 2 tot 4 uur deelnemen aan spelletjes voor 2,50. Aanmelden is niet nodig. Kom ook naar Pluspunt op de eerste zondag van de maand van 11 tot 3 uur. Voor koffie, een warme lunch, een spelletje en gezelligheid. Aanmelden is niet nodig, maar dat kan u eventueel doen via 5740330. De kosten zijn 9,75 met de Zandvoortpas 8 euro. De belbus rijdt op die zondag ook. Blonde haren, blauwe ogen, uit een sprookjesboek geslopen, kwam ze voor mijn ruitje staan en zei een kaartje van vijf gulden voor de film van vanavond.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 Even aan mijn moeder vragen. En u zich deze nog? Conchetta Rosamarie Frans Corno geboren in 1937, maar bekend geworden als Connie Francis, is een Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de 50 en 60 e jaren van de 20e eeuw. Connie Francis stamt uit een Italiaanse immigratiegeslacht. Al op jonge leeftijd viel haar muzikale talent op. Haar vader stimuleerde haar om te proberen een carrière in de showbiz te maken. Al snel leerde zij accordeon spelen en kon daardoor een plaats krijgen in de Amerikaanse televisieserie Startime. De producer, George Stack, later haar manager, adviseerde haar over te stappen op zingen. In 1955 sloot ze haar eerste platencontract af. In die tijd had Connie Francis ook een relatie met de later eveneens beroemde zanger Bobby Darin, ook van Italiaanse afkomst. Darin werd voorgesteld aan de nog niet bekende zangeres Connie Francis. Bobby's manager zorgde ervoor dat Darin mee muziek kon schrijven voor Connie om haar zangcarrière op te starten. Bobby en Connie werden verliefd op elkaar. Connie had een strenge vader. Zodra hij lucht kreeg van de relatie... stelde hij alles in het werk om het koppel gescheiden van elkaar te houden. Toen hij vernam dat ze elkaar zouden zien na een optreden van Connie... joeg hij Bobby uit het gebouw terwijl hij met een wapen zwaaide.